8 uur. Goedemorgen, ik ben Joke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Feest vannacht in Gaza. Na 11 dagen van raketaanvallen en beschietingen... hebben Israël en Hamas een wapenstilstand gesloten. Toen het bestand om 1 uur inging... kwamen Palestijnen hun huis uit om dat te vieren. Correspondent Ties Brok had in Israël juist eindelijk weer een rustig nachtje. Het is stilgebleven vooralsnog. Aan beide kanten zijn er geen eh, beschietingen of raketaanvallen gemeld. Dus tot op heden houdt dat bestand. Het akkoord kwam gisteravond tot stand met hulp van buurland Egypte. De hele buit van de overval in Amsterdam is inmiddels teruggevonden, zegt de politiechef. Een stapel goud en sieraden werd geroofd, waarna een heftige achtervolging ontstond die eindigde in een weiland. De chef is hartstikke trots op de agenten die in actie kwamen. Ik denk dat dat ook wel iets is waar ik, eh, waar ik bijzonder eh, trots en, en ook bijzonder veel eh, waardering en respect voor heb. En dat blijkt ook wel uit alle complimenten die we krijgen. Dat krijgen we als politie niet altijd zoveel. Ik ben gisteren bij de debriefing geweest en dan hoor je hoe eh, vastberaden eh, mensen zijn geweest om deze, deze criminelen te pakken. Mensen die ook gewoon een sloot eh, doorlopen om gewoon erachteraan te kunnen gaan. Er zijn al meerdere mensen opgepakt. De politie zoekt in elk geval nog naar twee andere verdachten. De huizenprijzen gaan weer ontzettend hard. In 20 jaar tijd stegen ze niet zo hard als afgelopen maand. Volgens het CBS waren bestaande koophuizen 11,5% duurder dan in april vorig jaar. Huizen worden al jaren alleen maar duurder. Gisteravond was de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Tien landen hebben zich geplaatst voor de finale, onder wie de Nederlandse Stefania. Zij doet mee voor Griekenland. En er was weer publiek bij gisteravond, genieten natuurlijk. Het was een fantastische avond. Ja, ja. echt super vet. Oh, het, hele show, oh, gewoon alles, was heel erg leuk. Ja, ja één goed feest na zo'n lange tijd eindelijk weer. Om zoveel mensen weer te zien, dat was top. Dat was echt leuk. Ja, bijna vooral. Ja, je bent even helemaal overprikkeld. Ja, maar dat bent wel weer. De finale is morgen. En dan is ook Jean-Guy Macroy pas aan de beurt. Nederland is als winnaar van de vorige keer automatisch geplaatst.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 One day time is done, I'll take her leave and go. and hand to the side harping and border when she dived down low. For 40 days or even more, the lane went slack and tight once more. Oh, boats were lost, there were only four, but still that will did go.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 blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. Geheime diensten zijn bang dat Huawei een verlengstuk is van de Chinese overheid. Ook de derde dag van de klopjacht naar een voortvluchtige militair in België heeft niets opgeleverd. De komende dag gaat de zoektocht verder in het Nationaal Park Hoge Kempen. Daar werd dinsdag zijn auto gevonden. En veel werknemers hebben vanwege de coronacrisis minder vakantie opgenomen. Sommigen namen in de eerste maanden van dit jaar maar de helft op van het normale aantal vakantieuren. Blijkt uit cijfers van de urenregistratiebedrijven.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 circuit, strand of de kroeg. Dromend in de duinen, een feest tot morgen. Chardonnay. Ik hou van jouw zandvoort, parel aan de zee. Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. Voor het mooiste circuit ter wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk hebben we een winnaar. Zandvoort is de winnaar. Mooie mis. Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. Ik zeg iemand gedag. Ik weet, die zit bij bloed hier is het allemaal. Met een bakkie erbij.